Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Belgische prins Laurent is opnieuw in opspraak geraakt. Volgens de krant La Libre Belgique heeft hij vorige week op eigen houtje een ontmoeting geregeld tussen twee hoge Libische diplomaten die allebei tegen Gaddafi zijn. Hij wilde hen op die manier steunen. Koning Albert en de regering wisten volgens de krant nergens van. Politici in België noemen het politieke initiatief van Laurent ongehoord. Premier Leterme gaat nu strikte afspraken maken met Laurent over zijn gedrag. Gaat de prins weer over de schreef, dan kan er worden gesneden in zijn toelagen. De inflatie is vorige maand licht gestegen naar 2%. In februari was de stijging van de consumentenprijzen nog 1,9%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door duurdere verzekeringen en vliegtickets. Ook de benzineprijs is op recordhoogte, maar die had nauwelijks invloed op de inflatie omdat die in februari ook al erg hoog was. Als het aan minister Opstelten ligt, mag de politie vaker en sneller gaan fouilleren. Zo'n actie is bedoeld om wapens op te sporen en mag 12 uur duren. De burgemeester die toestemming moet geven, die hoeft pas achteraf verantwoording af te leggen. Nu moet hij vooraf toestemming vragen. Opstelten wil ook dat arrestanten standaard worden gefouilleerd. Franse militairen in Ivoorkust hebben de Japanse ambassadeur in dat land in veiligheid gebracht. Zijn huis in Abidjan werd door strijders beschoten met machinegeweren en raketten. Ook zeven ambassademedewerkers zijn op verzoek van de Verenigde Naties gered. Een panzervoertuig van troepen van president Bakbo zou tijdens de operatie zijn verwoest. Volgens de Japanse ambassadeur ligt er overal bloed in zijn huis en moest hij urenlang schuilen. Het weer, eerst zonnig, later vanochtend vanuit het noorden bewolkt en in het noordoosten wat regen. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 11 tot 19 graden.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 Nou, super. Dus iedereen die vandaag buiten moet werken, nou ontzettend veel plezier. Een hele fijne dag. En uh, dit is een programma dat, uh, dat wordt uh, opgedragen aan Daan Lefferts. Daan Lefferts, onze technicus in de studio. Ik ga vandaag twee uur radio doen en hij gaat naar me luisteren of ik het allemaal goed doe. We hadden er net een klein technisch foutje, dat had u al waarschijnlijk gemerkt. er ging iets mis met de cd, die sprong over en die stopte ermee. Dat was trouwens uh, Bonnie Raitt met I'm Never Gonna Love You. En we hebben nu een nummer gedraaid van Adele met Rolling in the Deep. En we gaan door met John Legend. John Legend met Green Light. En geniet vandaag van het fantastische mooie weer. Give me the green light. Give me just one night. I'm ready to go right now. I'm ready to go right now. making me smile Working your back like it's going out of style Shake just a little bit faster Shake just a little now, girl I'm dying to meet you, so let's mess around Got an obsession with us getting down Come just a little bit closer I just need permission, so Give me, give me just one We no. If you be my girlfriend, then I'll make it so. You'll be my only true lover. No competition, no other. No Maybe it's just the thrill of the chase. I've got a feeling I'm winning this race. Baby, I'm getting much closer. I just need permission, so give me the lame nigga factory. She said, what kind of girl do you think that I are? The kind that you meet in a bar. You think you can get whatever you want, cause you some kind of star. No, I'm a common. I just want you, woman. Hey, if I were you, it would be me that I go home with. Three, the one and only. One thing you ain't considered. I heard you when you told your girl, ooh, we can get it. Admit it. You did it. Let's hop a cab and split it. I'm kidding. We both going to where you living. <laughs> I got you giggling like a piglet. Oh, that's the ticket. I hope you're more like Anita Baker than Robin Givens. No, I don't know that lady, so let me quit it. I'm just style freeing, freestyling, which I seldom do. This is what I'm telling you. To the bed, I'm telling you. gone van John Legend. En we gaan door met een plaats van Ben Saunders, waar we een tijdje al niks van gehoord hebben. Maar eh, hij komt weer terug, hij komt weer terug. When a man loves a woman. we hopen dat we meer van hem gaan horen. Want eh, ik vind het toch een erg lekkere stem hoor. En dan met dit mooie weer. Nou, iedereen die buiten werkt, ontzettende mazzel vandaag. Heerlijk weer. Ik eh, wens jullie allemaal een hele fijne dag. Alle mensen die binnenwerken wens ik een extra fijne dag, want die kunnen niet buiten zijn. Ik wilde jullie vandaag wel wat meegeven voordat ik het volgende nummer ga draaien.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 passion to me. I need to disagree. Joe Cocker. Dus vergeet het niet. Als je doet wat je altijd gedaan hebt, dan krijg je wat je altijd gekregen hebt. Even voor de leken onder ons. Dus als je altijd maar blijft doorgaan met hetzelfde gedrag, krijg je ook dezelfde reactie erop. Dus wil je een keer wat veranderen, doe dan iets. Eens een keer volledig iets verrassends. En dan gaan we door met Duffy Mercy. Dre is coming through the stereo. I know she know D-U-F-F-Y. He crossed over just like AI. Hey, I'm in the phantom with the top back socks hat. Girl, stop that. I'm begging you for mercy. You can bite me, but girl, don't hurt me. I'll be a slave, but don't work me. I'll break you off, but don't jerk me. Please, I said please. Can we do it again? I'm on I my knees. You, but I gotta stay true. wanna be when they making that noise set. It's a throwback, you already know that game. Used to pitch white balls like Kofax, give it to you nice and smooth like Womack. She's going, going, hold that. Jones, La Vie en Rose. Dan wil ik je nog wat meegeven vandaag. Ik ben vandaag een beetje in de ja, meegeef zeg maar. Weet je dat eh, het centrale zenuwstelsel, die kan geen ontkenning onthouden. En dat betekent bijvoorbeeld, van ehm, als ik zeg tegen je, denk niet aan school. Waar denk je dan aan? Dan denk je aan school. Denk niet aan een roze olifant. Waar denk je dan aan? Een roze olifant. Dus... Uh, we kunnen wel zeggen, denk niet of doe niet. Ja, je kan beter zeggen wat je wel moet doen. Nou, we gaan naar het volgende nummer. Medina, You and I. Medina met You and I. We gaan door met Lady Gaga, Paparazzi. the lines wrong. Dit was Joe Cocker met Tonight. En ik draai nu een, even een verzoeknummer voor Yvonne Roosendaal. Die zit hier hard te werken voor het programma van aanstaande zaterdag. Allemaal mensen te bellen om uh, Goedemorgen Zandvoort vol te krijgen. Dus die draai ik speciaal voor Yvonne Roosendaal. Celine Dion, The Power of Love. The whispers in the morning Of lovers sleep tried. I wrote. this is wrong. gaan er weer uit met een heerlijke plaat van Usher. There goes my baby.